Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er komen toch geen gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten dit weekend. President Trump heeft de reis van de Amerikaanse delegatie naar Pakistan gecanceld. Hij noemt het tijdsverspilling om gezanten Witkoff en Kushner nu te laten onderhandelen met Iran. De Iraanse delegatie was wel in Pakistan. Buitenlandminister Arashi noemde het ook zonder de VS aan tafel een vruchtbaar bezoek. Hij schrijft op X dat zijn delegatie een werkbaar kader heeft geleverd... om de oorlog in Iran voor goed te beëindigen. Trump schrijft op zijn Truth Social... als ze willen praten, hoeven ze alleen maar te bellen. Vertrekkend premier Orbán van Hongarije geeft zijn zetel in het Hongaarse parlement op. Zijn Fidesz-partij leed twee weken geleden een enorme verkiezingsnederlaag... waarmee er een einde kwam aan het jarenlange bewind van Orbán. Hij zegt dat hij nu niet nodig is in het parlement... en dat hij zich gaat richten op een reorganisatie van zijn partij. Hij is bereid om aan te blijven als partijleider van Fidesz... maar daarvoor moet hij wel steun krijgen van zijn partij. Op de provinciale weg tussen Wierde en Nijverdal in Overijssel... zijn vier brandweermannen en een taxichauffeur gewond geraakt. Een brandweerwagen was onderweg naar een melding van een heidebrand... toen hij op een taxi botste. De wagen sloeg over de kop en kwam op zijn zij terecht... De brandweerlieden en taxichauffeur zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dan voetbal. De subtopper FC Twente NEC eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Daardoor verliest Twente de vierde plaats aan Ajax. De Amsterdammers wonnen bij NAC met 2-0. Ajax blijft Feyenoord daarmee onder druk zetten in de strijd om de tweede plek. De ploeg van Van Persie won zelf ook. In de Kuip was Feyenoord met 3-1 te sterk voor FC Groningen. Heerenveen won met 2-1 van Fortuna Sittard. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden.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 si me soy ZFM. is an empty hand. Oh, you hold on to what you can. charity is a coat you win twice a year. This is the year of the guilty man. Your television takes a stand, and you find that what was over there is over here.